Kloen met het NOS Journaal. In Den Haag wordt gedemonstreerd tegen de nieuwe asielwetten... die het Nederlandse asielbeleid moeten aanscherpen. Begin juli stemde de Tweede Kamer ermee in. Daardoor wordt het strafbaar om illegaal in Nederland te verblijven... maar ook het bieden van hulp aan deze mensen wordt door de wet strafbaar... en daar struikelden veel partijen over. Demissionair minister Van Wil gaat de wet op dat punt aanpassen... maar de demonstranten willen helemaal af van de strengere wetsvoorstellen... De actie wordt gesteund door meer dan 100 maatschappelijke organisaties. De Londense politie heeft bij een demonstratie tegen het verbieden van een pro-Palestijnse organisatie gisteren ruim 850 mensen opgepakt. Palestine Action werd in juli verboden nadat activisten hadden ingebroken op een luchtmachtbasis. Voor lidmaatschap of het steunen van die organisatie kan iemand maximaal 14 jaar gevangenisstraf krijgen. Ook werden bij de demonstratie in Londen 33 mensen opgepakt voor andere overtredingen, zoals geweld tegen agenten. Het is niet bekend hoeveel mensen nog steeds vastzitten. Bij een steekincident in de stad Groningen is vanmorgen een vrouw van 53 omgekomen. Ze raakte ernstig gewond en overleed later aan haar verwondingen. Er is een verdachte opgepakt, een man van 29 uit Groningen. Het slachtoffer en de verdachte kenden elkaar. Israël zal tegenmaatregelen nemen als Europese landen deze maand de Palestijnse staat erkennen. Daarmee dreigt de Israëlische buitenlandminister. Het is onduidelijk aan wat voor een tegenmaatregelen hij denkt. Onder meer Frankrijk, Malta en het Verenigd Koninkrijk hebben zich voorgenomen om Palestina te erkennen tijdens de VN-vergadering deze maand. Het weer, veel zon met soms wat sluierwolken. Het is een graad of 28. Vanavond koelt het af naar een graad of 16 en kan er ook een enkele bui vallen. Morgenochtend in het oosten wat buien. In de rest van het land blijft het droog en het wordt maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar korte files nog in Noord-Holland. Om te beginnen de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Voor het Velsen nog 6 kilometer met een kleine 5 minuten vertraging.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 Here we go. Throw back a drink and let it kick in. It takes a minute. Who's ready to have some fun? Get up and take a life to mingle. Love being single on a night like this. Yeah, so many beautiful young people. The game is lethal. You don't have to kill them, no. Just look at everyone as equal. While you were dancing, she was watching, feeling you. Her and her girlfriend's by the speaker. I'm moving on each other, this is when the show begins.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 Making a pro, keep it real. I wanna take you home. Yeah, yeah. with women, that attention. Whoa. I wanna get in with. some attention. I wanna freak you, girl. I wanna get in with I wanna work you, mommy.